En tot diep in de nacht. Er is geen mens meer wat vriendelijk zin. Ik word door een iedere veracht. De dames en heren die gaan voorbij. Er zijn er die ik goed heb gekend. Ze houden vol afschuw hun op mij Uit angst worden hun gewend. Maar lopen daar draai ik nog iets, waarmee ik de wereld daar, daar klopt en daar leeft, daar lijdt en daar beeft, mijn vieren ooier voor. Er was eens een tijd, het is jaren geleden, dat ik niet zo'n verschoppelijk was. Toen sneed me de wind door mijn kleren niet heen. Toen sprong er geen kou door mijn jas. En toen had ik een woning, ik kende geluk. Toen had ik een vrouw en een kind. Opeens dreef het noodlot me weg met één ruk. O oh, God, wat ik zo zeer had Een kracht op de beurt en mijn zagen failliet aanvaarden mijn hele bestaan. Een vriend die me hield als die vond ik toen niet. Het schieten uit noodlot gaan. En drie maanden later, toen greep het mijn vrouw. En gaf haar een kerel met huil. Het was uit met haar liefde, het was uit met haar trouw. Ze was zo opgeweeld het zelf weet niet alles toen juist is gebeurd. Eh, ik was zo krankzinnig van smart. Het was op mijn kop me een werd gescheurd. Eh, mijn vuist werd als ijzer zo hard. Ik wist het niet eerder dan toen ik mijn hand ruwelijk rood zag van bloed. Ik heb voor zijn nood naar de wetten van het land vijf jaar van mijn leven gebood. En toen ik weer kwam, toen was ik een man die niet op de wereld meer had. Zo'n gooier als ik ben daar ze van, zo'n gooier die vijf jaar lang zat. Maar toen ik dat straks in een portiek van een baar wat vuilde voor regen en wind, toen hoorde ik opeens bij de vrolijkheid daar de stem en de lach van mijn kind. Ze was als een deerne in zij en in kant, liep en in kieke meneer. En toen lei zo op, een gulden in mijn hand, en keek met een lachje op meneer. Ze had me in mijn lompen O, zelf niet ze Wist niet het macht en mijn leed. Ze zag niet het raam van de schobele vent. Die elke te water in smeet. Wat onder mijn lompen, daar draag ik nog iets. Waarmee ik de wereld daar. Daar klopt en daar weet, daar leidt en daar leeft. me vire. Oh.